Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS en zijn vier Arabische op islamitische staat in Syrië. Dat melden bronnen bij het Amerikaanse ministerie van Defensie. De aanvallen zouden ditmaal gericht zijn op de olieinstallaties van IS... waar de terreurgroep veel geld mee verdient. De aanvallen worden uitgevoerd door de VS, Saoedi-Arabië, Jordanië, Bahrein... en de Verenigde Arabische Emiraten met steun van Qatar. De Tweede Kamer steunt het besluit van het kabinet om ook mee te doen aan de strijd tegen IS in Irak, niet in Syrië. Behalve de coalitiepartijen staan ook veel oppositiepartijen achter het besluit om 6 F-16's te sturen. De SP is tegen en vindt dat een militaire aanpak een politieke oplossing in de weg staat. Doordat Nederland F-16's naar Irak stuurt, kan Nederland voorlopig geen gevechtsvliegtuigen leveren voor de snelle interventiemacht van de NAVO die nu wordt opgezet. Op andere manieren doet Nederland nog wel mee aan die NAVO-macht. Kinderombudsman Mark Dullaert vindt het hoopgevend dat 50 tot 75 gezinnen alsnog in aanmerking komen voor het kinderpardon. Hij heeft nog wel een aantal vragen over de keuzes die staatssecretaris Teven heeft gemaakt. Dullaert wil weten op grond van welke criteria Teven heeft besloten dat sommige gezinnen wel mogen blijven en andere niet. Volgens hem zijn er nog steeds kinderen die buiten de boot vallen, terwijl ze wel in Nederland geworteld zijn. De kinderombudsman wil weten waar de grens nu ligt. Feyenoord is in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi uitgeschakeld. De Rotterdammers verloren in Deventer met 2-0 van Go Ahead Eagles. De club die Feyenoord drie jaar geleden ook al in de tweede ronde uitschakelde. Zaterdag staan de twee ploegen opnieuw tegenover elkaar in de competitie. Ook eerste divisieclub Telstar is uitgeschakeld. De Velsenaren verloren met 2-1 van amateurclub De Treffers uit Groesbeek. Het weer, vannacht trekken de meeste buien weg. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Daarna een vrijwel droge dag met vooral in het zuiden geregeld zon.